Visser met het NOS-journaal. Marco Kroon heeft een voorstel van het Openbaar Ministerie... waarbij hij oneervol uit het leger zou worden ontslagen, afgewezen. Hij had dan moeten toegeven dat hij cocaïne had gebruikt. Dat bleek tijdens de rechtszaak tegen de militair... die onderscheiden is met de militaire Willemsorde. Met de schikking zou Kroon, die inmiddels een publiek figuur was geworden... verdere imagoschade zijn bespaard... omdat de rechtszaak dan niet door was gegaan... De militair ging niet op het voorstel in, omdat het leger naar eigen zeggen zijn leven is. Kroon staat terecht voor verboden wapenbezit en drugsgebruik. De twee Somalische piraten die zaterdag bij een actie van het marinevergat Tromp werden gedood, hebben een zeemansgraf gegeven. De commandant van de fregat heeft dat besloten na overleg met het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn de lichamen eerst onderzocht en daarna overboord gezet. Daarbij zouden verschillende factoren een rol hebben gespeeld, zoals de hoge temperaturen. Bij de actie van de Tromp werden ook 16 piraten opgepakt. Die worden aan boord vastgehouden totdat het Openbaar Ministerie heeft besloten wat er met de piraten moet gebeuren. Een grootschalig DNA-onderzoek heeft niet tot een doorbraak geleid in een moordzaak in Meppel. In juni 2009 werd een vrouw van 88 vermoord in een verzorgingstehuis. Het rechercheonderzoek leidde niet tot een aanhouding. Vorig jaar gaf het OM opdracht tot een grootschalig DNA-onderzoek, omdat er wel DNA van de dader was gevonden. Van ruim 300 mannen is genetisch materiaal afgenomen, maar dat kwam niet overeen met het DNA van de dader. Tot slot het weer. De bewolking neemt steeds verder toe en er valt in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 graden aan zee tot 15 in het zuidoosten.